van kan met het NOS Journaal. Een flink aantal sectoren is kwetsbaar voor hogere energieprijzen... blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. De bank analyseerde 20 sectoren... en bekeken in hoeverre bedrijven hogere kosten kunnen doorberekenen. Als dat niet lukt, verdampt de winst helemaal of voor een groot deel... afhankelijk van de sector. Lukt doorberekenen wel, dan gaan de prijzen voor afnemers omhoog. Producenten van bouwmaterialen en levensmiddelen zijn voorbeelden van sectoren... die er tot nu toe in geslaagd zijn de kosten door te berekenen. De bank verwacht dan dat daar ook verdere bijstijgingen voorkomen. De politie van Nijmegen spreekt over onacceptabel geweld van de NSC-supporters... na de verloren wedstrijd tegen Vitesse. Buiten het stadion werden agenten belaagd met stenen en stokken. Onder meer een politiebus is gesloopt. Meerdere agenten raakten licht gewond en ook paarden liepen verwondingen op. Meer dan twintig hooligans zijn opgepakt. Vanwege de rellen konden spelers en fans van Vitesse het stadion urenlang niet verlaten. Kort daarvoor zakte een deel van de tribune van het uitvak in elkaar. De tribune bezweek onder het gewicht van hossende fans. Niemand raakte zwaar gewond. Het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft 20 patiënten die op de wachtlijst stonden voor een inhaaloperatie afgebeld. Onder meer vanwege de toestroom van covid-patiënten kon hun afspraak niet doorgaan, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Zaterdag werden drie coronapatiënten van de verpleegafdeling in Zwolle in de regio Rotterdam overgebracht. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland dat weer patiënten moest verplaatsen. Bij het asielzoekerscentrum in Almere zijn vandaag de eerste mensen opgevangen in tenten en paviljoens. Die zijn de afgelopen dagen neergezet door opvangorganisatie COA, Defensie en het Rode Kruis. Er is plek voor in totaal 500 mensen. Het COA kampt met een groot opvangtekort voor asielzoekers... door meer asielaanvragen en de komst van Afghanen. Het weer. Vannacht klaart het wat op en koelt het af tot de graad of 5.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 Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need me to. stay away from you. No, you're telling me the truth. I know it's just no use, but I can't stay away from you.